Renate Kok met het NOS Journaal. Nederland heeft 200 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren... zegt de president van de Nederlandse bank, Klaas Knot. Dat is meer dan de 6 miljoen waar minister Kaag van Financiën... het eerder deze week over had. Knot zegt dat het verschil zo groot is... omdat nog niet alle bevriezingen van tegoeden waren doorgegeven. Eén dag na het bombarderen van het theater in Mariupol in Oekraïne... zijn de gevolgen van die aanval nog niet volledig vastgesteld. Weliswaar is duidelijk dat er overlevenden zijn die onder het puin vandaan worden gehaald... maar hoeveel mensen er zijn gered is niet bekend. Honderden Oekraïners schuilden in het theater voor luchtaanvallen. Italië heeft Oekraïne aangeboden om te helpen bij het herbouwen van het theater. In Waalwijk heeft de politie vanavond een man doodgeschoten. De politie zegt dat rond kwart over zeven een specialistische eenheid op het Larixplein een verdachte wilde aanhouden. Daarbij is geschoten en de verdachte is overleden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De dode is een man van 27. Claudia de Brij doet dit jaar opnieuw de Oudejaarsconferentie op NPO 1. De cabaretière maakte dat bekend bij Arjen Lubach. Het is de derde keer dat de Brij het jaar uitluidt. In 2016 en 2019 nam ze ook al de eindejaarsconferentie voor haar rekening. Dit jaar staat de Brij 31 december in Groningen... vanwaar die conferentie rechtstreeks wordt uitgezonden. En daarvoor zijn er try-outs door het hele land. Voetbal, PSV en Feyenoord zijn door naar de kwartfinales van de Conference League. PSV won in Denemarken met 4-0 van Kopenhagen. Feyenoord versloeg Partizan Belgrado met 3-1. Twee andere Nederlandse clubs haalden de kwartfinale niet. AZ werd thuis uitgeschakeld door het Noorse Bodo Glimt.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 Everybody. Whoa. don't show up, don't come. you try so hard just to please me? Gotta get some. must need passion from a woman. Don't you try so hard just to please me. Gotta get some Because of you, I be on the phone all night long. Oh. Don't be smart when you do to me. Oh no, no, no. I be on my business, shawty. But you be on my mind, shawty. MLM, all my, my honey, uh, uh. Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular Text me to the phone. Yeah, messing with my medulla. I can't talk alone. Oh no, no. For real life, for real life.